met het NOS Journaal. Burgemeester Dijksma zegt dat er instortingsgevaar dreigt... bij een aantal panden in de Utrechtse binnenstad. Het gaat om panden aan de Springweg... die door de explosie en grote brand van gisteren zwaar beschadigd raakten. Een deel van het afgezette gebied is inmiddels wel weer vrijgegeven... zegt de burgemeester, maar het blijft spannend. Dat betekent dat in de Zadelstraat en aan de Mariaplaats... de ondernemers hun zaken weer kunnen openen... bewoners terug naar huis keren... Tegelijkertijd hebben we wel zorgen over de directe omgeving bij de explosie. Omdat een aantal panden daar toch nog een stuk instabieler lijkt te zijn dan men aanvankelijk al dacht. En daardoor kunnen de hulpdiensten er ook niet meer bij. Experts moeten de situatie nu eerst gaan onderzoeken. De kunstroof bij het Drents Museum in Assen kost het kabinet bijna 6 miljoen euro. Bij die roof begin vorig jaar werd onder meer een gouden helm gestolen. Die was geleend van Roemenië. Het Rijk stond garant voor 30% van de totale verzekerde waarde. De Iraanse kroonprins in ballingschap roept op om de druk op het regime in Iran op te voeren. Tijdens een persconferentie in Washington vroeg Reza Pahlavi de internationale gemeenschap om meer politieke, economische en militaire druk. De zoon van de afgezette Shah herhaalde dat die wordt gesteund door grote delen van het Iraanse leger en de veiligheidsdiensten. Ook zei hij dat het regime in Iran door de aanhoudende protesten op instorten staat. PSV speelt in de kwartfinales van de KNVB-beker in eigen huis tegen Herenveen, blijkt uit de loting. AZ treft FC Twente en Go Ahead Eagles gaat op bezoek bij Telstar. In de andere kwartfinale speelt FC Volendam tegen de winnaar van de treffers tegen NEC. Die clubs spelen dinsdag tegen elkaar in de achtste finales van de KNVB-beker. Het weer dan, alleen in het oosten kan er nog wat regen vallen. Vannacht op meer plekken regen, het koelt af naar een graad of 5. Morgen bewolkt, af en toe wat zon en maximaal 11 graden.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 Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get witty, witty, can't think, quit it, quit Stomp on the street when I hear funk blue. Blue playing pop pop. follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.